7 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een universiteit in de Amerikaanse stad Seattle... zijn een dode en drie gewonden gevallen. Een van de gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vermoedelijke schutter zit vast. Hij werd overmeesterd toen hij zijn wapen wilde herladen. De directie van het Koerhuis en FNV Horeca hebben gisteravond afspraken gemaakt om de onvrede bij het personeel weg te nemen. Het Koerhuis gaat zijn best doen om de relatie met de medewerkers te herstellen. Werknemers van het statige hotelrestaurant in Scheveningen hadden geklaagd over stress, overuren, intimidatie en een gebrek aan respect. De directie belooft onder meer een nieuw systeem om overuren te registreren en dat de werkdruk wordt verlaagd. De Franse president Hollande roept wereldleiders op om tijdens de herdenking van D-Day met elkaar te praten over de spanningen in Oekraïne. In Normandië is vandaag de herdenking van de geallieerde invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden. Hollande hoopt dat de Russische president Poetin een prettige kennismaking heeft met de nieuwe president van Oekraïne, Poroshenko. Ook president Obama is er. Bij een treinongeluk in het noordoosten van Iran zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens Iraanse media botste een passagierstrein op weg naar Teheran op een goederentrein. Waarschijnlijk loopt de dodental nog verder op. Joodse gebouwen in Amsterdam krijgen extra beveiliging. Dat gebeurt op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens hem is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag, maar is een aanslag wel voorstelbaar. In Brussel vielen vorige maand drie doden bij een aanslag op het Joods Museum. Het weer, het wordt een zonnige dag met temperaturen van 17 tot 24 graden. Ook morgen veel zon. Het wordt dan ook een stuk warmer, maximaal 32 graden. Tijdens Pinksteren blijft het warm, wel neemt de kans op een onweersbui toe.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra se de dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Y guitarra, lo que yo siempre cantaba. se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.